Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. kwart van de Nederlanders denkt dat de polarisatie in de maatschappij toeneemt. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen storen zich aan de verslechterde omgangsvormen... en een verharding in het politieke en publieke debat. Opvallend is dat volgens het SCP niet is aangetoond dat de polarisatie daadwerkelijk toeneemt. Russen die naar Nederland zijn gevlucht om de mobilisatie in eigen land te ontlopen... hebben niet meer automatisch recht op een verblijf. Drie maanden geleden maakte staatssecretaris Van der Burg bekend... dat gevluchte Russen voorlopig mochten blijven... om te voorkomen dat ze zouden worden vervolgd. Maar volgens de staatssecretaris is de situatie veranderd... nu de mobilisatie volgens Rusland is afgerond. Het aantal jongeren dat naar bureau Halt moet vanwege een vuurwerkovertreding is nog nooit zo laag geweest als vorig jaar. Het waren er 690, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het lage aantal is deels te verklaren door het vuurwerkverbod... dat vorig jaar gold vanwege de coronamaatregelen. Maar volgens het CBS past de daling ook bij de trend... dat jeugdcriminaliteit afneemt. Binnen één dag is 30.000 euro opgehaald voor de uitvaart van drie slachtoffers van een verkeersongeluk. Op de tweede kerstdag botsten in Rotterdam twee auto's frontaal op elkaar. Een gezin bestaande uit een man, een vrouw en een dochter van zeven kwam om het leven. Een familielid van de slachtoffers begon de inzamelingsactie gisterochtend... toen ze hoorden dat de drie geen uitvaartverzekering hadden. De A7 tussen Sneek en Jouren blijft nog zeker een half jaar dicht... De snelweg werd twee weken geleden afgesloten vanwege problemen met het grondwater in de Prinses Margriet-tunnel. De tunnel is inmiddels met zandzakken gestabiliseerd, maar het zal maanden duren om het probleem op te lossen, zegt Rijkswaterstaat. Het weer, de dag begint bewolkt en regenachtig. Middag is er meer ruimte voor de zon bij graad of 10. Aan zee waait het hard met kant op zware windstoten. En ook landinwaarts is de wind vrij krachtig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file, maar die veroorzaakt wel veel vertraging. Op de A10, de ring zuid van Amsterdam. Bij de afrit Amsterdam Centrum is een ongeluk gebeurd. Richting Amersfoort heb je daardoor drie kwartier tijdverlies... en er zijn twee rijstroken dicht. Je kunt beter omrijden via Amstelveen en Diemen over de A4, A9 en de A1.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 is nog nooit zo laag geweest als vorig jaar. Het waren er 690, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Binnen één dag is 30.000 euro opgehaald voor de uitvaart van drie slachtoffers van een verkeersongeluk in Rotterdam. Een familielid van de slachtoffers begon de inzamelingsactie toen ze hoorden dat de drie geen uitvaartverzekering hadden.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 This is Santa's big scene. allemaal fijne dagen en een voorzitter.